Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 15-jarig meisje uit Breda... blijft 14 dagen langer in voorarrest. Het meisje werd maandag zwaargewond in haar huis gevonden nadat ze was neergestoken. Ze overleed later. De verdachte, een 16-jarige jongen, meldde zich dezelfde dag bij het politiebureau. Hij en het meisje zaten bij elkaar in de klas. Sommigen zeggen dat de jongen het vriendje van het meisje was. De politie zegt daar niets over. China vraagt tientallen buitenlandse media hun verantwoordelijkheid te nemen in de berichtgeving over de demonstraties in Hongkong. Volgens Peking is die berichtgeving soms niet op feiten of op een selectieve keuze van feiten gebaseerd. In een brief worden de buitenlandse media verzocht objectief over de demonstraties te schrijven. In Hongkong wordt al maanden geprotesteerd tegen de toenemende invloed van China in het deels autonome Hongkong. China zegt dat de demonstraties vanuit het buitenland worden aangestuurd. De backstop blijft hoe dan ook onderdeel van de brexit-afspraken. Dat heeft de Franse president Macron gezegd aan het begin van zijn gesprekken met de Britse premier Johnson. Die wil af van de afspraak die moet garanderen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland open blijft. Gisteren liet bondskanselier Merkel, toen Johnson bij haar in Berlijn was... doorschemeren dat er misschien nog over te praten viel... als Groot-Brittannië met een werkbaar alternatief komt. De Brabantse gemeente Gils en Rijen heeft niemand kunnen vinden... die vrijdagmiddag de historische hittewimpel kan komen ophalen... in het Gelderse Warnsveld. De burgemeester en de wethouders hebben plotseling een vergadering... en zijn daarom verhinderd. Gils en Rijen nam vorige maand het hitterecord van Warnsveld over. Het werd toen 40,7 graden. Vrijdag is het precies 75 jaar geleden dat het oude record van 38,6 graden werd gevestigd in Warnsveld. Die plaats wil de wimpel die daarbij werd uitgereikt doorgeven aan Gilze en Rijen... en is teleurgesteld dat die gemeente het laat afweten.